Dat schrijft de Volkskrant in een rectificatie op de voorpagina. D66-leider Pechtold beschuldigde de Volkskrant er dit week van dat de krant de verkiezingen probeerde te beïnvloeden met de onjuiste berekeningen. Op Schiphol heeft een vliegtuig gisteravond even voor tien uur een noodlanding gemaakt. De Boeing van Royal Air Maroc had 162 mensen aan boord. Ze bleven ongedeerd. Het vliegtuig had problemen met een van de motoren. Wat precies de oorzaak was, is nog niet duidelijk. De Franse president Sarkozy heeft er bij Israël nogmaals op aangedrongen een internationaal onderzoek toe te staan naar de commandoacties tegen het Gaza-convooi vorige week. Bij die actie vielen negen doden. Israël verwierp gisteren het voorstel van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon voor een internationaal onderzoek. Israël wil zelf een onderzoek doen naar de gebeurtenissen. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben opnieuw hun hulp aangeboden om tot een oplossing te komen voor het probleem van de zeeblokkade van de Gazastrook. Volgens Londen en Parijs zouden EU-landen de konvooien met hulpgoederen op wapens kunnen controleren. Tornado's in de Amerikaanse staat Ohio hebben aan zeker zeven mensen het leven gekost. De stad Toledo werd het zwaarst getroffen. Tientallen huizen en bedrijven en een middelbare school zijn beschadigd. De politie vergelijkt de situatie met die in een oorlogsgebied. Bomen zijn ontworteld, auto's liggen op hun kant en van veel gebouwen is het dak verdwenen. Niet alleen Ohio is getroffen, in de staat Michigan werd een kerncentrale uit voorzorg stilgelegd. Een windhoos had de zijkant van een van de gebouwen vernield. Ook in de staat Illinois zijn tornado's gemeld.